Donderdag raakte een heliumballon los van de verankering. Een broertje zei dat hij de zesjarige Falcon in het mandje onder de ballon had zien stappen. Toen de ballon zo'n 100 kilometer verderop landde, bleek het mandje leeg. Falcon had zich thuis in de garage in een doos verstopt. Omdat hij tegen zijn vader zei dat het toch allemaal voor de show was, werd gesproken van een mediastunt. De rechtszaak gaat mogelijk over het doen van valse aangifte of het in gevaar brengen van de luchtvaart. DSB-directeur Scheringa ziet wel iets in een plan om zijn bank te redden met hulp van spaarders. Die zouden een deel van hun spaargeld moeten omzetten in aandelen om de schuld van DSB omlaag te brengen. Het plan komt van financieel deskundige Adriaan Dorrepaal. De spaarden zouden samen 70 miljoen euro moeten opbrengen en Schirica zelf ook 70 miljoen. Voor het plan is ook de steun van de Nederlandse bank nodig. Trafigura houdt vol dat het bedrijf geen gif heeft gedumpt in die voorkust. Er zou in 2006 alleen zwaar stinkend, maar relatief onschuldig afval zijn gestort. In een gezamenlijke verklaring van Trafigura en advocaten van de slachtoffers staat dat het afval hoogstens heeft geleid tot paniek en lichte griepverschijnselen. Bij protesten tegen een Britse kolencentrale zijn 21 milieuactivisten gearresteerd. Zo'n duizend actievoerders probeerden de centrale in Nottinghamshire te bezetten. Toen ze het hek wilden forceren braken er gevechten uit. Verschillende activisten en een politieman raakten gewond. De demonstranten willen dat de kolencentrale dichtgaat.